Twee uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De overgrote meerderheid van de zwangere vrouwen wil een niptest laten doen. Dat blijkt uit een studie onder bijna 1100 vrouwen in Nederlandse ziekenhuizen. Bij de test wordt DNA van het ongeboren kind via het bloed van de moeder onderzocht... om te zien of het kind het syndroom van Down of een andere afwijking heeft. Tot nu toe gebeurde dat onderzoek met een vruchtwaterpunctie. Die geeft een verhoogd risico op een miskraam... De niptest is in april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. Meer dan 900 mensen die zijn gevlucht uit de Iraakse stad Mosul... zijn aangekomen in een vluchtelingenkamp in Syrië. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR is het de grootste groep mensen die is ontkomen... sinds Irak en de buitenlandse coalitie zijn begonnen met de aanval op Mosul. Hulporganisatie Save the Children zegt dat in de afgelopen twee weken... 5000 mensen naar het kamp zijn gevlucht. De VN gaat ervan uit dat in het slechtste geval meer dan een miljoen mensen de stad zullen ontvluchten. Er komen geen nieuwe rechters in de zaak van de vermoorde Nicole van den Hurk. De familie diende vorige week een wrakingsverzoek in... omdat ze zich niet serieus voelen genomen door de rechters. Maar dat verzoek is nu afgewezen. De familie beklaagde zich erover dat ze zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op de zittingen. Gevraagde processtukken zouden niet zijn gegeven... Bovendien vonden de nabestaanden dat ze te weinig aan het woord zijn geweest tijdens de zittingen. Nicole van den Hurk werd in 1995 vermoord. Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 14 jaar cel tegen hoofdverdachte Jos de G. Nederland en België gaan samen fraude met kilometerstanden van auto's aanpakken. Minister Schultz heeft met haar Belgische collega afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens. Dat moet gerommel eerder aan het licht brengen. Uit een steekproef bleek vorig jaar dat vooral met auto's die van Nederland naar België gingen is gesjoemeld. In een vijfde van de gevallen was de kilometerstand teruggedraaid. Het weer vanuit het noorden droog, het wordt 10 tot 13 graden. Vannacht een graad op 4 en kans op mist. Morgen eerst grijs en buien. In de loop van de dag knapt het op. En ook dan 10 tot 13 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht... een file van 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar de vertraging is nog ruim 20 minuten.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 I see fireworks when we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. you me wanna reapply to school for the hell of it.